DJ. Miss Thing, there is no guest list tonight. Oh, I don't think so. I'm always on the list, cause I'm Lula. no makeup. Original cute body. You want make man mother woman you cute. I don't need no makeup. Original cute body. You want make man mother woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically, woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman you nice, sweet, fantastic. Bitch upon the ocean that a bit Titanic. Woman you nice, sweet, I enjoy the tick. Bitch upon the ocean that a bit Titanic. Woman you nice, sweet, fantastic. Bitch upon the ocean that a bit Titanic. Woman you nice, sweet, I enjoy the tick. Bitch upon the ocean that a to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. DJ Dion Sydney dit heeft mee ingezongen. Altijd leuk om te weten. Helaas moet ik jullie ook kennis geven van het feit dat over vijf minuten zie je tot een einde komt. Maar niet getreurd. Volgende week vrijdag. Weer drie uur lang hete hits, hete nieuwtjes. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Mijn naam was DJ JK, samen met DJ Dion Sydney. Pas het drie uur lang zie je het op jouw CFM Zandvoort.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 Op verzoek van de VS gaan morgen zes veegarmen naar het gebied waarmee drijvende olie uit het water kan worden gehaald. Ook gaan er mensen mee die de apparaten kunnen bedienen. Het olielek is nu dicht. Het weekend moet duidelijk worden of dat zo blijft. De jongen van elf uit Den Bosch, die gisteren zei dat hij in de speeltuin was mishandeld, heeft zijn verhaal verzonnen. De jongen heeft wel een brandende vloeistof in zijn gezicht gekregen, maar volgens de politie was dat zijn eigen schuld. Gisteren zei de jongen dat met een spuitbus in zijn gezicht was gespoten door een jongen van 18. Maar s'avonds kreeg de politie van Den Bosch al signalen dat het verhaal rammelde. De elfjarige gaf vanochtend toe dat zijn verhaal niet klopte. Hij liep door de vloeistof brandwonden op in zijn gezicht. In een ziekenhuis in Utah is de zwarte, acteur Gary Coleman overleden. Hij was maar 1,42 meter. Coleman speelde als kind in de tv-serie Different Strokes... die in de jaren 70 en 80 werd uitgezonden door de BRT. Deze week kreeg hij een hersenbloeding. Gary Coleman is 42 jaar geworden. Zwemmer Pieter van der Hogeband is onderscheiden met de Fanny Blankers-Koen carrièreprijs. Hij kreeg de prijs vanavond uit handen van NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis. De nu 32-jarige van de hoge band stopte in 2008 met wet wedstrijdzwemmen. Hij werd drie keer Olympisch kampioen en won vele medailles op WK's en EK's. De Fanny Blankers-Koen carrièreprijs werd in 2005 door sportkoepel NOC-NSF in het leven geroepen om Nederlandse sportlegendes te eren. Eerder werden onder andere Johan Cruijff, Peter Blanchet en Inge de Bruin onderscheiden.